5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Haarlemse voetbalclub Geel-Wit is geschokt over het gedrag van een grensrechter van de club. Die sloeg gisteren tijdens de uitwedstrijd tegen Uno uit Hoofddorp... de keeper van die club knock-out. Tegen NA Nieuws zegt een bestuurder van Geel-Wit dat dit gedrag niet hoort bij de club... en dat er excuses zijn aangeboden aan Uno. De keeper liep een hersenschudding op. Hij is inmiddels weer uit het ziekenhuis. In Brussel zijn ongeveer 8000 mensen op de been... om te protesteren tegen het klimaatbeleid van de Belgische regering. Daarbij ontstonden ook enkele ongeregeldheden. Relschoppers, deels gekleed in gele hesjes... gooiden ruiten in en beschadigden gebouwen. De politie heeft 70 mensen opgepakt. Het is de derde klimaatdemonstratie in België. Het animo lijkt wel iets af te nemen. Bij de vorige betoging waren er nog zo'n 70.000 mensen. In Bangladesh zijn de twee eigenaren van het kantoorpand in Dhaka opgepakt... waar donderdag een grote brand woedde. Bij de brand kwamen 26 mensen om het leven. De kantoorflat zou illegaal met vijf verdiepingen zijn uitgebreid... en er waren geen goede brandpreventiemaatregelen. Er was een tekort aan nooduitgangen en de ingang van de brandtrap was geblokkeerd. Een deel van de overlevenden bracht zichzelf in veiligheid met kabels... die aan de buitenkant van het gebouw zaten. Anderen sprongen uit het raam en kwamen daarbij om het leven. Utrecht heeft thuis met 3-2 gewonnen van Feyenoord. Ver in de blessuretijd kopte Timo Letser voor Utrecht de winnende treffer binnen. Feyenoord zakte daardoor van de derde naar de vierde plaats in de eredivisie. AZ heeft nu drie punten meer. Pek Zwolle won thuis met 3-0 van Emmen... en eerder op de middag lukte het NAC niet om met de nieuwe trainer Ruud Brood te winnen. Thuis werd het tegen VVV 1-1. Het weer, vanavond klaart het overal op en vannacht kan het licht gaan vriezen...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 Sad songs, sad songs. Darling, all I know are sad songs, sad songs. ZFM. baby, baby, baby. I wanna know you. Place the one above you. I wanna oh. love you, oh, baby, baby, oh, baby. I wanna be a man. <laughs> yeah. <laughs> ZFM. digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl you en mi cama. Me encanta la forma en que me hablas. Ojalá invita a tu amiga la Juana. Pa' que fumemos como fumamos en la juana Siempre andamos positivos.